heb mij in jou vergist. Daan, daan, daan, daan. Alles draait alleen om jou. Daan, daan, daan, daan. Maar wat je zegt. Alles wat je hebt, dat mag je houden. Ik neem alleen mijn kleren mee. Denk ook niet dat wij nu nog gaan trouwen. Want ik word gek van dat idee. Ga maar lekker huilen bij je moeder. Want al jouw tranen ben ik zat. Zij maar zich met jou nu gaan bemoeien